Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Flexwoningen gaan het woningtekort niet oplossen. Het kabinet wil dat er elk jaar 15.000 van die tijdelijke woningen worden neergezet... voor mensen die echt dringend een huis nodig hebben. Maar volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn er weinig geschikte plekken. En daarnaast is er een tekort aan bouwvakkers die huizen kunnen bouwen, zegt deze econoom. Wat we eigenlijk zien is dat het bouwbreed is. Dus het gaat over timmerlieden, dakdekkers, stucadoors, metselaars, ja, noem maar op. Uh, allerlei type type beroepen. Eh, maar als er één, uh, één beroep uitspringt, dan gaat het om de installatietechniek. Naast de bouw is er ook een tekort aan mensen bij de gemeentes die de bouwprojecten kunnen begeleiden. De grote brand van afgelopen vrijdag in het havengebied van Amsterdam... werd waarschijnlijk veroorzaakt door batterijen die verkeerd waren weggegooid. Door de brand stond een groot deel van de stad blauw van de rook. Het bedrijf waar de brand was recycelt metaal. Het is gevaarlijk als daar de verkeerde soort batterijen bij komen, zegt het bedrijf. Sommige mensen gooien ook fietsaccu's of oude elektrische tandenborstels bij gewoon afval... en dat is niet de bedoeling. In Japan nemen mensen vandaag afscheid van hun oud-premier Abe. Hij werd vrijdag doodgeschoten terwijl hij een verkiezingsspeech hield. De uitvaarddienst in een tempel is besloten... maar buiten staan rijen verdrietige mensen. Na de ceremonie rijdt de stoet nog een rondje door Tokio. En we krijgen volgende week waarschijnlijk tropische temperaturen. Perfect terrasweer dus, met een parasolletje erbij dan. Maar het wordt hard werken voor serveerders en albers. Daarom was er gisteren in Koudekerken in Zeeland een workshop voor mensen in de horeca. Die kregen daar tips om het hoofd koel te houden. Gewoon je openstellen, uh, ook oké je de gas niet. Ik vind als je je thuis voelt en dat je gewoon een praatje kan maken met iedereen... En dat je je op je gemak voelt, dat is belangrijk. Ja. Een knikje eh, naar een gast toe van ik kom er zo aan, eh, kan voldoende zijn. En in die kleine dingen maak je het verschil. Het weer, ja, lekker terrasweer. te zonnig en een warm dagje vandaag. Er staat niet veel wind. In het noordwesten wordt het 25 graden. In het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 31. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad staat nog file tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord 12 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi chiamiamo a Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. go. There's a whole lot of people in the house. Trying to smoke with the yak in your mouth.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 We gon' keep on doing what we do, cause everything will be. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Okay, okay. This is how we do it, baby, this is what we say. It's the look through your arm, I say.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 serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuim. Oh, oh, oh, oh ik neem het leven met twee vingers, oh oh oh oh. Met twee vingers schuin, oh oh oh oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh, ik neem het leven met twee vingers schuin.